en laat je gaan. Dans, Laila, dans en laat je gaan. Als ik naar jou kijk en jou zie dansen, hop Laila, jij met je lange zwarte haar. Ben jij net het meisje uit mijn dromen? volk heeft zwaar geleden. Velen van ons kunnen hier niet zijn. Maar als je bij het vuur begint te dansen, vergeten wij voor eventjes die pijn. te